12 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Zuid-Afrikanen mogen vanaf 1 juni weer alcohol kopen bij de slijter, maar niet te veel tegelijk. En de drank mag alleen in huiselijke kring worden genuttigd. President Ramaphosa heeft die versoepeling aangekondigd. De regering had het drinken van alcohol verboden in de hoop dat de bevolking dan beter zou luisteren en afstand zou houden. Sinds het alcoholverbod van kracht werd zijn de misdaadcijfers gekelderd. Drank kopen mag dus weer over een week. Maar de horeca, sportcomplexen, kerken en vergaderruimtes in Zuid-Afrika blijven voorlopig nog dicht. In Suriname is verwarring ontstaan over de parlementsverkiezingen die morgen worden gehouden. Een Surinaamse krant had gemeld dat de verkiezingen mogelijk op de valreep zouden worden uitgesteld vanwege de situatie aan de oostgrens. Maar president Bouterse heeft zojuist gezegd dat ze gewoon doorgaan. Aan de Surinaamse oostgrens zouden mensen in bootjes vanuit Frans-Guyana het land binnenkomen... in strijd met de coronamaatregelen. Dat leidt tot confrontaties met militairen en politieagenten. Mensen die een boete hebben gehad voor het overtreden van coronaregels... moeten die niet betalen. Dat zei hoogleraar Algemene Rechtswetenschap Jan Brouwer... in het Radio 1-programma Dit is de Dag. Volgens Brouwer zijn maatregelen als het verbod op samenkomsten in strijd met de grondwet. Als een dergelijke zaak voor de rechter komt, schat hij in dat het vrijspraak oplevert. Een Franse milieuorganisatie maakt zich zorgen over de hoeveelheid mondkapjes en latex handschoenen die terechtkomt in de Middellandse Zee. Duikers haalden in korte tijd meerdere exemplaren uit het water, terwijl dat normaal bijna nooit gebeurt. Volgens de milieubeschermers gaat het om maskers en handschoenen die op straat worden achtergelaten en na een storm of regenbui in zee terechtkomen. De organisatie waarschuwt voor een milieuramp. Straks drijven er misschien meer maskers dan kwallen in de Middellandse Zee. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen is het vannacht droog. Minima tussen 11 en 13 graden. Overdag vooral langs de kust veel zon.